Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Schultz van Hagen moet een deel van haar voeren. Een kamermeerderheid, waaronder regeringspartij CDA, vindt dat Schultz te veel haast maakt met het verhogen van de maximumsnelheden. Ze moet eerst wegen veilig maken voordat er harder mag worden gereden. Op bijna 800 kilometer snelweg gaat het harder rijden daarom één of twee jaar later in dan september, wat de bedoeling was. Mauro heeft een studievisum voor een jaar gekregen. Daarmee kan hij voorlopig in Nederland blijven. Mauro Manuel dreigde te worden uitgezet naar zijn geboorteland Angola. De online petitie van GroenLinks voor een zogenoemd kinderpardon is na anderhalve dag ondertekend door 50.000 mensen. GroenLinks wil dat minister Leers geen kinderen meer terugstuurt die in Nederland geworteld zijn. Door een staking van de vakbonden in België ligt het treinverkeer in België donderdag plat. Daardoor rijden er geen Thalys-treinen van en naar Nederland. Ook de Eurostar naar Engeland rijdt niet. Wie al een kaartje voor de 22e had gekocht kan dat omruilen. De staking in België is onderdeel van een landelijk protest tegen de pensioenhervormingen van de nieuwe regering. In Congo is de sfeer gespannen nu president Kabila is beëdigd voor zijn tweede termijn. Dat gebeurde nadat het hoogste gerechtshof zijn verkiezing geldig had verklaard. Kabila's belangrijkste tegenstander, Tshisekedi, zegt dat er bij de verkiezingen van eind november op grote schaal is gefraudeerd. Hij heeft zichzelf tot winnaar uitgeroepen en wil zich vrijdag tot president laten beedigen. Ten noorden van Texel heeft een schip twee caravans verloren. De kustwacht in Den Helder kreeg daar vanmiddag een melding over. De deklading bestond uit vijf caravans. Het schip vaart nu naar Den Helder om de drie overgebleven caravans beter vast te sjorren. Het weer, de buien trekken vanavond weg, maar vannacht kan vanuit het zuidwesten weer wat regen vallen. Minima tussen 2 en 5 graden. Morgen bewolkt met lokaal wat regen, maar smiddags vanuit het noorden ook wat zon. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Er staan 45 files, een overzicht van de files van 5 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afrit Bunschoten 5 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 A9 Diemen richting Amstelveen tussen Bijlmermeer en Oudekerk aan de Amstel 6. Op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd. Tussen Schellingbouden en Oud-Zuid staat 10 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem bij Bunnik 5. De A12 naar Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer Centrum 9 na ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A15 vanuit Europoort bij knooppunt Vaanplein 5. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht Oost 6.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 we'll make it to the end of the record. how long is that exactly? Hmm. together now. Voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Ah, you that's not going to rig an arm I and me. Haven't you got any plates then? No, no, I mean, I've got a wrap around my little finger. Oh, that sounds painful. Has <laughs> she got any friends? Well, she has, yeah, but she wouldn't have any left if I introduced you to them, would she?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 Root beer, anyone? Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. A mini pumpkin pie left, by the way. Around the Christmas tree, have a happy holiday. Keep my melon. Everyone's dancing merry. Let's do it again.